uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een jaar nadat de Taliban weer de macht overnamen in Afghanistan... wachten er nog 480 mensen om geëvacueerd te worden naar Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken... waar de krant Trouw over schrijft. Het gaat om Afghanen die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt... bijvoorbeeld als tolk of beveiliger. Het kabinet wil alle achtergebleven Afghanen volgende maand hebben overgebracht naar Nederland. Of die deadline wordt gehaald, kon het ministerie niet zeggen tegen Trouw. De Franse politie heeft gisternacht een man van 25 opgepakt... die met het hoofd van zijn vader rondliep over een parkeerplaats. Het lichaam van de vader lag op straat. De man had een keukenmes in zijn ene hand en het hoofd in de andere. Toen de politie hem wilde oppakken, haalde hij uit met het mes... en riep hij Allahu Akbar, Arabisch voor God is groot. Volgens Franse media heeft de verdachte de Marokkaanse nationaliteit... en is hij een bekende van de politie vanwege familieruzies... en problemen rond drank- en drugsgebruik. De zware explosie in een winkelcentrum in Armenië heeft zeker drie mensen het leven gekost. 60 mensen raakten gewond. Net buiten het centrum in de hoofdstad Jerevan zou een vuurwerkopslag zijn geëxplodeerd. Enkele gebouwen zijn zwaar beschadigd. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. In de regio Zaragoza in het noordoosten van Spanje zijn acht dorpen ontruimd vanwege een fel uitslaande natuurbrand. Zo'n 1500 mensen zijn ondergebracht in sportcentra in de omgeving. Ook in het zuiden van Spanje, in de buurt van Murcia, wordt woed een bosbrand. Die zou veroorzaakt zijn door bliksem. Volgens de krant El País moesten door de brand zo'n duizend mensen hun huis verlaten. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land, maar het blijft met 20 graden warm. Komende dag wisselen zon en wolken elkaar af.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 Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. description. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. to come out and play. Ooh, yeah. it up.